Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het raadgevend referendum wordt afgeschaft en daar wordt geen referendum over gehouden. De regeringspartijen houden vast aan dit plan, bleek tijdens het Kamerdebat hierover. Forum voor Democratie heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen D66-minister Ollongren. Partijleider Baudet noemde haar een sluipmoordenaar van de democratie... maar die uitspraak nam hij op verzoek van Kamervoorzitter Ariep weer terug. Het aantal slachtoffers van de beschietingen op een voorstad van Damascus loopt op. In Oost-Ghouta zijn volgens activisten vandaag 106 doden gevallen. De stad is al vijf jaar in handen van rebellen en wordt onder vuur genomen door de troepen van president Assad. Vorige week konden er voor het eerst in maanden hulpgoederen worden afgeleverd. Het Evolion in Eindhoven is aangewezen als Rijksmonument. Het gebouw in de vorm van een vliegende schotel dateert uit 1966. Het was jarenlang een techniekmuseum. Later dit jaar maakt de gemeente Eindhoven bekend wat de nieuwe functie van het Evolion wordt. Bijna driekwart van de Turken die in Nederland asiel aanvragen krijgen een verblijfsvergunning. Het gaat vooral om aanhangers van de Gulen-beweging die volgens de Turkse regering achter de mislukte staatsgreep in 2016 zat. Sinds de koepoging melden zich maandelijks enkele tientallen Turken in Nederland. Koekjesfabriek Jacques Vechter in Hoge Zand is failliet. Het bedrijf is vooral bekend van de vechtersrolletjes... die rond de jaarwisseling veel worden gegeten in het noorden en oosten van het land. De curator heeft goede hoop dat het bedrijf dat 24 vaste medewerkers heeft... kan worden overgenomen. In de achtste finales van de Champions League hebben Chelsea en Barcelona gelijk gespeeld. Het werd in Londen 1-1. Messi wist voor Barcelona een nederlaag te voorkomen. Bayern München walste op eigen veld over Beziktas heen. Het werd daar 5-0. De returns van beide wedstrijden zijn op 14 maart. Het weer, het blijft overwegend droog en het gaat licht vriezen.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 Chewing on a piece of grass, walking down the road. How long you gonna stay here, Joe? Some people say beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is.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 Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, zal bij je. wat moet ik zonder jou beginnen? zuster. ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan wat ben ik zonder al je zorgen? zuster. haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn.